Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen zijn gisteren in totaal zeven skiers omgekomen door lawines. Bij het Zwitserse plaatsje Vilan overleden vier wintersporters en drie anderen raakten zwaar gewond. In twee andere Zwitserse plaatsen overleden nog eens twee mannen doordat ze door sneeuw werden bedolven. Ook in Oostenrijk werd een wintersporter gedood door een lawine. In het zuidwesten van Groot-Brittannië is de kustwacht op zoek naar een 51-jarige man die in zee verdween tijdens het uitstrooien van as. De man werd gegrepen door een hoge golf. Twee anderen die bij hem waren probeerden hem nog te redden. reddingsteams hebben in moeilijke weersomstandigheden met boten en een helikopter uren naar het slachtoffer gezocht. Als het weer licht is gaat de zoektocht verder. Islamitische Staat heeft voor het eerst toegegeven dat de strijders van de terreurgroep zijn vertrokken uit de Syrische stad Kobani. In een videoboodschap dreigen twee gemaskerde mannen wel dat ze de stad opnieuw zullen aanvallen. Ze zeggen dat bombardementen van de Amerikanen de belangrijkste reden waren om de stad bij de Turkse grens te verlaten. Koerdische strijders beschouwen de inname van Kobani als een belangrijke eerste stap in het terugdringen van IS. Maar een van de terroristen in de video zegt dat de islamitische staat nooit zal verdwijnen. Een van de grootste en belangrijkste bibliotheken van Moskou is door brand grotendeels verwoest. Die brand ontstond vrijdagavond laat in het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie en Sociale Wetenschappen. De directeur van het instituut noemt de verwoesting een catastrofe. In het gebouw liggen miljoenen belangrijke documenten en nog maar een klein deel was gedigitaliseerd. Het weer in het zuidwesten en westen kan vannacht wat regen of natte sneeuw vallen. In de rest van het land is het droog, maar kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuiden wat winterse neerslag. Op andere plekken kan de zon zich even laten zien. En het wordt overdag zo'n 5 graden.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 freedom taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. Where you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.